Als je lekker wilt lunchen is het geen probleem Dan kom je hierheen, je zit niet alleen Want dit is brownies en downies Dit is brownies en downies Als je lekker wilt lunchen is het geen probleem Dan kom je hierheen, je zit niet alleen Want dit is brownies je wil lunchen, dan bel je ons nummer Dan kun je wel komen, want we zijn flexibel En kom je dan naar Vechel? of wil je liever Emmen? Je kan er niet om liegen, wil 20 om te kiezen Nou er wordt hard gewerkt, onze stoere jongens Stoffen meiden, ze gaan lekker Er is veel plezier, een hoop getier Ze leren veel, echt het zijn toppers Wie een lekker broodje of salade wil, die mag je doorsturen Als je lekker wilt lunchen is het geen probleem Dan kom je hierheen, je zit niet alleen Want dit is brownies en downies Dit is brownies en downies Als je lekker wilt lunchen is het geen probleem Dan kom kom je hierheen, je zit niet alleen, want dit is brownies en downies. Dit is brownies alle gasten zeggen ja met de mond voor vandaag. We zijn zo trots dat het goed met ons gaat. Geen blad voor de mond, maar recht voor zijn raap. Een knuffel is fijn als het goed met je gaat. ik schrijf het op, we bedienen met z'n allen. Je moet zakken tot de grond alsof de koffie is gevallen. Er zijn meer mensen zoals jij en ik. Bedien ze elke keer en morgen zie ik je graag weer. En dat is leuk, want het is hier goed zo. Je belt de chef en hij zegt kom langs zo. Hij zegt wat je doet, dat doe je goed. Je ruikt brownies als ik langs Als je lekker wilt lunchen is het geen probleem. Dan kom je hierheen, je zit niet alleen is brownies en downies. Dit is brownies en downies. Als je lekker wilt lunchen is het geen probleem. Dan kom je hierheen, je zit niet alleen. Want dit is brownies en downies. Dit is brownies en downies. Voor een lekkere lunch. Voor een lekkere lunch. Voor een lekkere lunch. Voor een lekkere lunch.